Mark Visser met het NOS Journaal. Twee weken geleden zijn in Amsterdam vier Engelsen aangehouden die in eigen land gezocht werden voor verschillende misdaden. De vier werden bij toeval opgepakt, hun auto werd gescand en bleek in Spanje te zijn gestolen. Bij onderzoek in een hotel vond de politie onder andere valse rijbewijzen en een kogelwerend vest. In Engeland wordt een van de verdachten gezocht voor moord en een ander voor het voorbereiden van plofkraken. Volgende week moeten de vier voorkomen. Na een eventuele straf hier zullen ze worden uitgeleverd aan Engeland. De verdachte van de moord uit 94 heeft zich alsnog gemeld bij de politie. De Rotterdammer heeft bekend dat hij destijds heeft geschoten op het slachtoffer, een Belgische crimineel. De verdachte meldde zich in april en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen waarom de Rotterdammer zichzelf nu heeft aangegeven. Ook is niet duidelijk wat de relatie tussen de Rotterdammer en het Belgische slachtoffer was. Voor het eerst staan in Nederland meer dan 200.000 huizen te koop. En dat is 1 op de 20 koopwoningen. Volgens makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt nog steeds niet aangetrokken. Huizen staan veel langer te koop dan voor de crisis die eind 2008 begon. In het tweede kwartaal van dit jaar werden zo'n 30.000 huizen verkocht, ruim 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddelde verkoopprijs lag ruim 2% lager. Voor het komend kwartaal is het NVM optimistisch. Doordat het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagt, verwachten de makelaars een verkoopstijging van 10%. Het weer. De dag begint zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden buien.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 frente que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto. Mas que nada, um samba noite que eu quero passar, pois seu samba está animado.